het NOS-journaal. De kiesraad adviseerde de demissionaire kabinet om de Tweede Kamerverkiezingen te organiseren op 29 oktober. De Tweede Kamer nam vanmiddag een motie aan om zo snel mogelijk verkiezingen te organiseren. Volgens de kiesraad moet er nog van alles geregeld worden en is eind oktober de eerste mogelijkheid. De overgebleven ministers van het kabinet vergaderen morgenmiddag over hoe zij de taken van de voormalige PVV-ministers en staatssecretarissen onderling gaan verdelen. Hierbij worden waarschijnlijk ook verschillende vervangers van buiten het kabinet benaderd. Schiphol hoeft de hogere tarieven die het sinds 1 april aan luchtvaartmaatschappijen vraagt niet terug te draaien. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt besloten na onderzoek. Daarmee zullen volgens de luchtvaartmaatschappijen ook de prijzen van vliegtickets stijgen. De toezichthouder noemt de tariefverhoging niet onredelijk. Ook mag Schiphol lagere tarieven rekenen voor stillere vliegtuigen en hogere voor lawaaiere toestellen en nachtvluchten. Bij een stormloop op een cricketstadion in de zuidelijke Indiase stad Bengaluru zijn zeker 11 personen om het leven gekomen en meer dan 30 gewond geraakt. De enorme drukte ontstond toen honderdduizenden cricketfans zich verzameld hadden buiten het stadion... om het kampioenschap van hun club in het stadion te vieren. De mensenmenigte probeerde een van de toegangspoorten van het stadion te forceren om in het stadion mee te vieren. Bij de operatie die de Oekraïense geheime dienst afgelopen zondag in Rusland uitvoerde... zijn zeker elf bommenwerpers en één transporttoestel vernietigd. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS waarbij is gekeken naar satellietbeelden van voor en na de aanval. Bij de operatie viel Oekraïne tot diep in Rusland luchtmachtbasis aan. Volgens de Oekraïners zijn zondag zo'n 40 Russische toestellen vernietigd of beschadigd. De Russen erkennen de aanvallen, maar noemen geen aantallen vernietigde vliegtuigen. Het weer vanavond in het hele land opklaringen. Vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselvallig en regenachtig. En dan kan het ook nog gaan onweren.